Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen vrijwel alle 34 Friezen die terechtstaan voor het blokkeren van de A7 vorig jaar zijn taakstraffen geëist. Tegen de vrouw die opriep tot de actie is behalve een werkstraf ook drie maanden voorwaardelijk geëist. Het Openbaar Ministerie eiste tegen één verdachte een celstraf van zes maanden vanwege een eerdere veroordeling. De 34 blokkeerde de snelweg om te voorkomen dat actievoerders tegen Zwarte Piet zouden demonstreren bij de landelijke Sinterklaasintocht vorig jaar in Dokkum. Volgens het OM zijn de feiten te ernstig om alleen een geldboete te eisen. Vrouwen moeten voorzichtig zijn met het online kopen van de anticonceptiepil. Dat zegt minister Bruins in reactie op het nieuws... dat de meest gebruikte anticonceptiepillen voorlopig nog slecht te krijgen zijn. Met de apotheker zoeken naar een alternatieve is veiliger dan online kopen, waarschuwt Bruins. Al sinds begin vorige maand is er een tekort aan grondstoffen... voor het produceren van de anticonceptiepil. Minister Bruins kan niet zeggen wanneer de voorraden weer op peil zijn. De elektrische scooter wordt steeds populairder. In de eerste negen maanden van dit jaar was ruim 9 van alle verkochte scooters elektrisch. Drie keer zoveel als een jaar eerder. Volgens de BOVAG is de verkoop onder meer gestegen... doordat het aanbod van goedkopere scooters met een stekker is toegenomen. En de kwaliteit wordt ook steeds beter. De opmars van de elektrische auto gaat een stuk minder snel. In de eerste negen maanden van dit jaar was bijna 4 van alle verkochte wagens elektrisch. Ronald Koeman denkt dat Oranje best kan winnen van Duitsland... in de Nations League-wedstrijd morgen. De bondscoach zei op een persconferentie dat in de wedstrijd tegen Frankrijk... het niveau af en toe al goed genoeg was. Als we dat langer kunnen vasthouden, zijn we in staat van Duitsland te winnen, zegt Koeman. De wedstrijd tegen Frankrijk werd vorige maand wel verloren met 2-1. Het weer. Veel zon, maar ook wat wolken. Het is een graad of 22 en dat is een historisch record voor deze dag. Morgen is ook een stralende dag met uitzonderlijk hoge temperaturen voor half oktober. Het wordt 24 tot 26 graden en ook dat zou een nieuw record zijn.